De volledige oppositie eh, eh, vroeg om de komst eh, van Schoof. Timmermans van GroenLinks PvdA deed dat verzoek, maar zag de coalitie tegenstemmen. De coalitiepartijen die vonden het niet nodig. En toen ook de SGP, toch vaak het staatsrechtelijk geweten in de Tweede Kamer, hier wit heet over was, besloot Bosma toch maar de telefoon te pakken. En daarin zei hij dus dat hij wel komt. Over een kwartiertje gaat het debat weer verder met Schoof. Faber moet van de Kamer verantwoording afleggen over haar besluit om niet te tekenen voor lintjes voor vrijwilligers van het COA. Premier Schoof en binnenlandminister Uitermark willen wel tekenen en Faber zei gisteravond dat ze daar achter staat. Bij de oever die gisteren wegzakte in het Valkenburgse meer bij Leiden zijn vannacht zandzakken geplaatst. Het Hoogheemraadschap zegt dat de situatie iets beter is, maar houdt er wel, nog wel rekening mee dat de dijk doorbreekt. Het is niet duidelijk hoe het kan dat de oever opeens inzakte. In Antwerpen is vannacht een aanslag gepleegd op een advocatenkantoor. Er ontplofte een brandbom of ander explosief. Het motief is niet duidelijk, maar in het kantoor werkt een advocaat die bekend is van grote drugszaken. En in de Amerikaanse Eerste Kamer zijn een hoop keelpastilles doorheen gegaan. Een democratische senator was daar zo lang mogelijk, zo lang mogelijk non-stop aan het woord. Dat doen ze daar wel vaker. Een filibuster heet dat. Aan het eind kreeg hij een staande ovatie. Do you know you have just broken the record? Do you know how proud this caucus is of you? Do you know how proud America is of you? Um, I want to go a little bit past this, and then I'm going to I'm going to uh, deal with uh, some of the biological urgencies I'm feeling. Ja, dat was een protest tegen president Trump. De senator was 25 uur aan het woord en al die tijd mocht hij niet naar de wc. Het weer opnieuw prima lentedag met in het binnenland vanmiddag wel wat stapelwolken, maar vooral veel zon.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 Take Me Home, Country Road. Na vier weken vakantie in Portugal. Take Me Home, juist. En dat was John Denver. En ik ga door met Paul McCartney. No Other Baby. wilt regelmatig bewegen om fit te blijven... Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De wegensactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband... zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden beden kunt zijn. Een ervaren docent begeleidt de lessen... zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmateriaal. Aansluitend een lekker kopje koffie... juist een kwartiertje met elkaar en maak er erg gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. De gymnastiek 55 plus, pluspunt, Vlemingstraat 55 in Zandvoort. En het is woensdagochtend van half, twee, eh, sorry, van half 12 tot half 1. En dat is inclusief dat koffiekwartiertje. En de zomerstop, in de maanden juli en augustus, gaat het niet door, dan is het gesloten. En ik ga door wat Elvers die zegt... Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so love me tender, true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long take me to your heart, for it's there that I belong and will never part.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 En die is geboren in 1949. En het is een Amerikaanse pianist, singer-songwriter en componist. Tussen 1972 en zijn afscheid in 1993 produceerde hij popmuziekhits... waaronder bijvoorbeeld Piano Man en Goodnight Saigon. Daarna bleef hij optreden naast het schrijven en opnemen van klassieke muziek. Van jongs af aan had Billy sterke interesse in muziek, vooral klassieke muziek. Hij werd hierbij geïnspireerd door onder andere Ray Charles, Dave Brubeck... Sam Cooke, de Rolling Stones en de Beatles. Billy werd op zijn 14e jaar voor het eerst lid van een band. In de jaren 60 maakte hij deel uit van de band The Hesslers. Billy ging op tournee met Elton John. Gedurende de tournee speelden ze elkaars liederen en voerden elkaars duetten uit. Billy Joel werd in 1999 opgenomen in The Rock'n'Roll Hall of Fame.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 dit waren de Sweet Sensation met Bad Sweet Dreamer. Op 11 april dan begint de groepscursus Stoppen met Roken. Dus als je daar problemen mee hebt, dan ga je naar Stoppen met Roken... want het is hartstikke lastig. Maar in groepsverband kan het soms wat makkelijker gaan. Geef jezelf een kans om te stoppen. En meld je aan voor een gratis programma. En dat duurt ongeveer 12 weken. Bij Anita Venema. En dat is mail e.venema samenzandvoort.nl. En denk erom, je staat er niet alleen voor. En het is vrijdag 11 april van 3 uur tot half 5. In het centrum van Pluspunt Zandvoort. Ja, en wat zegt Rob de Nijs dan? Eindelijk wordt het zomer. al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, maar nergens heen. me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was zestien en jij was acht en van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. En het was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. het, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een Champagne met houbouwde as. Eh, de belbus rijdt van maandag tot en met zaterdag. Er kunnen meer mensen tegelijk mee. En de rollator, geen probleem, die kan ook mee. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. En zaterdags van 9 tot 1 uur. De kosten zijn voor een enkele reis 1,25 en 2,50 voor een retour. We nemen geen contactgeld aan. U kunt per rit pinnen of een stripkaart kopen... die de chauffeur kan afstempelen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het gebruikelijke nummer 5717373.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 Dat is een hele bekende natuurlijk. Lang leven de kunst. Vanaf 1 april zijn kunstworkshops begonnen in het kader van Lang leven de kunst. De reeks van deze week. En dat zijn workshops tot en met september. Wat maakt dit zo'n mooie belevenis? Kunst maken is verrijkend en helend. Je kan de kans op levenservaring te verwerken, plezier te hebben... en je ervaart ontspanning tijdens de workshops. Kortom, verbinden met elkaar en jezelf beter leren kennen. Tijdens het maakproces. Meer weten? Bekijk de website van Pluspunt Of bel naar het volgende telefoonnummer 5740330. 5740330. Van Pluspunt Zandvoort. Ja, wat gaan we nu doen? How about ras. Nee, dat gaan we niet. Ja, kiss en say goodbye. Dat, <laughs> dat is zo wat, dat klopt zo wat. zijn de Manhattans. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many something Ja, inderdaad. Jaska's Kiss and Say Goodbye.